De vesten op een blonde Rosmarie. Zij is jong en stralend als de melodie. Menige jonge cowboy vroeg dikwijls om haar hand. Want ze was de mooiste in het wijde prairieland. Ik ben op een avond bij het schijnsel van de maan. Met mijn oude banjo naar het blokje toe gegaan voor haar een liedje wat ik in had hoor. En dat jodeliedje heeft de meisjes hart gekocht. hebben samen nu ons eigen nest gebouwd. Op een mooie morgen, het was midden in de mei, kwam er in de bokklet nog een kleine cowboy bij. Was een flinke jongen van een dikke negen pond, donkerblonde krullen en een tandje in zijn mond. Hij is wel eens lastig, maar klopt het heel gewoon. zing mijn jovelliedje en hij houdt direct zijn mond. Ai, ai, ai, ai, Do, do, do.